Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft bij een aanhouding in Sprangkapelle een schot gelost. Dat gebeurde na een achtervolging in het Brabantse dorp. De verdachte zou gisteravond betrokken zijn geweest bij een steekpartij in Wijk en Aalburg. Daarbij raakte iemand zwaar gewond. Vanmiddag zagen agenten de man rijden en die sloeg toen op de vlucht. Uiteindelijk wist de politie hem op te pakken. De verdachte raakte niet gewond bij de aanhouding. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of moord twee plekken in Iran zijn vandaag explosies geweest. In de zuidelijke havenstad Bandar Abbas en in de stad Afas, melden Iraanse media. Er wordt gesproken over zeker vijf doden, onder wie een kind van vier. Volgens staatsmedia was de ontploffing in Avas een gasexplosie. Een Iraans persbureau meldt dat de explosie in Bandar Abbas werd veroorzaakt door een gaslek. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zijn de afgelopen tijd toegenomen. Terwijl dit nieuws komt. President Trump dreigde ook al met een aanval op Iran. In Den Bosch was vanmiddag het CDA-congres. En de sfeer was daar, een dag na de presentatie van het coalitieakkoord, opgetogen. Want de partij mag weer meeregeren. Politiek leider Bontebal zei tegen de zaal dat er ondanks de regeringsdeelname teleurgestelde kiezers zullen zijn. Maar volgens hem heeft de partij moedige keuzes gemaakt... om Nederland in de lange termijn vooruit te helpen. Dinsdag is er een Kamerdebat over het coalitieakkoord... dat CDA met VVD en D66 heeft gesloten. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van Telstar. Het werd in Zwolle 4-1. PEC klimt daardoor naar de negende plaats in de Eredivisie. Telstar staat 17e. Eerder op de avond was NEC in Alkmaar met 3-1 te sterk voor AZ. NEC staat nu derde. En vanavond is er ook nog een derde wedstrijd in de Eredivisie. Sparta speelt in Rotterdam tegen FC Groningen.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 En als opening trouwens, uh, uh, ja, het introplaatje gemaakt door DJ Mouse in mijn studio. Jouw warming-up voor jouw stapavond, zaterdagavond. Wat, eh, wat ga je doen? Nou, ik heb straks een paar leuke feestjes voor je. Ga ik je straks alles over vertellen. Maar eerst muziek, want daarvoor zit jij je radio gekluisterd. Onderweg zometeen DJ Code en Mark Palaccio. Maar is die Risk Assessment featuring DJ Romain met I Play House. Luister maar. I House. I play house. Pure house, tech house, techno, and dance. Nightwalk Main Stage. But Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. van Whitney Houston. Hun hebben daar een nieuwe versie van gemaakt. CFM Zandvoort Nightwalk Mainstage. Shakira, die heeft het Guinness Book of Records voor de succesvolste... voor het seks, voor, eh, succes, niet seks, maar succesvolste toernooi... van de Latijns-Amerikaanse artiest verbeterd. Hala Mujares Iana Loran World Tour bracht, eh, moeilijke naam... die bracht 421,6 miljoen dollar op... Dat is omgerekend zo'n 353 miljoen euro voor eh, ja, een wereldtournee. Dat doe je goed. Het record werd eh, afgelopen donderdag bekendgemaakt... door het Amerikaanse muziekblad eh, Billboard. En met de opbrengst laat de Colombiaanse zanger... de eerdere recordhouder Louis Miguel achter zich... die met zijn wereldtour 409,5 miljoen dollar binnenhaalde. En Shakira noemt het record een bijzonder moment in haar loopbaan... Het breken van dit record is een nieuwe mijlpaal voor mij. Aangezien er zoveel geweldige artiesten zijn die in het verleden... in Latijns-Amerika en Spanje hebben getoerd... na een carrière van eh, een bij 30 jaar... die zoveel inspanning heeft gekost en zoveel uitdagingen heeft gekend... is het ongelooflijk om dit een fantastische moment mee te, mee te mogen maken. Ja, ze is inmiddels al 48 jaar oud, dus... Eh, ze spreekt daarnaast haar waardering uit voor, eh, voor haar achterban. Ze zegt dankbaar te zijn voor de loyaliteit en de passie van haar fans ze geven betekenis aan alles wat ik doe. Dus ja, niet verkeerd. En ja, hè, je houdt er een leuke centje aan over. Want daar doen ze toch allemaal stiekem wel voor. En eh, Nio en Econ, ken je ze nog? Die komen op zaterdag, eh, nee, op vrijdag. Niet op zaterdag, maar op vrijdag 15 eh, mei 2026 dit jaar. Dus op in, die treden op in de Ziggo Dat meldt concertorganisator Mojo. Het duo staat die avond op het podium als onderdeel van hun gezamenlijke wereldtour Night Like This. En de tournee werd eh, deze week eh, aangekondigd en eh, doet, is in, in totaal doen ze 57 steden aan. De, aftrap, de aftrap vindt plaats in april. Dat gebeurt in Dublin. Hier aan de overkant van het water, de Noordzee. En daarna volgen de optredens onder meer Londen, Parijs, Atlanta en Houston. Voor het reeks halfhout, uh, in Amsterdam. Dus... Schrijf het op in je agenda. Nion en Econ terug in Nederland op vrijdag 15 mei in de Ziggo Zo, genoeg geluld. Terug naar de muziek. Waterstone featuring Tracy Hamlin met I Miss You. The Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. CFM. Don't forget to tell them that you love them. You see, it's real easy to get confused and to get sidetracked because of all the things that we see out there on social media. Everybody's got their own opinion, you know? There's so many people out there faking the funk, only showing you the pretty things in their life. But when you break it all down, we're all the same. So don't compare yourself to the next person. And open your mind to a different point of view. It's like everybody's trying to confuse us, trying to pit us against each other. Not unlike the news. On one channel they're saying one thing, on another channel they're saying the next. But little do most people know that the media is a business. They profit on imprisoning our minds and making us believe what they want us to believe. But don't fall for the okey doke. There's something funny about the truth. You know it when you hear it. Stay positive. Stay true to yourself. Believe in something, but believe in the right thing. You gotta protect your mind. This is a sign of the times. If you got it, dat? it Näketään päälle, tunkaisi läälle Hakesi täälle, hoida Muija on aina, ne hipi viia Näkäse siinä, hoida Hei, hei, hei, hei, hei, hei, dat? Wait For It featuring eh, Great Spirits. in de Armin van Buren mash, up eh, mashup met uh, Orjan Nielsen. En dan moet ik even spieken, want ja, het komt van een plaatje af. dat samen met uh, V. En daarvoor horen we uh, Fijn Jang, Sun en Roland Clark met Protect Your Mind. Zie je van Zandvoort, Nightwalk Mainstage. Ik weet niet of je er ook last van hebt, maar het is weer de tijd. Want jaar. Die zit weer een beetje verkouden. Snip verkouden. En eh, ja, <laughs> een hele dag loopneus. Ik heb voornamelijk als ik buiten loop, dan, eh, dan krijg ik loopneuzen. En dan kom je binnen. Bij de verwarming <laughs> heb je helemaal nergens meer last van nadat je neus genoten hebt. Dus eh, ja, het is het weer. Hè. voor voor ook meest deze party-update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaat. Op deze zaterdag 31 januari. Het is de laatste zaterdag van de maand. En dan zitten we weer van de tweede, in de tweede maand van het nieuwe jaar. Vanavond zo zo te beginnen we even met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Natuurlijk in de Escape in Amsterdam. Voor meer informatie check de website escape.nl. En de line-up is in handen van onze eigen zandvoort zijn Raimundo. Raymond Teunissen die heeft daar de line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Aline Thiel, Ray, MC Janto en Sexy Mr. S zijn aanwezig vanavond dus in de Escape Wekelijks Feestje Brainwash. En terug van vakantie in het nieuwe jaar. Encore in de Melkweg in Amsterdam. Het begint zoals altijd rond de klok van middernacht. En het duurt tot in de vroege ochtend. En het is natuurlijk de hoop of hip-hop en RB. En voor meer informatie check de website aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl. En daar vind je al die informatie. En vanavond Abstract, Charles Heisel, Joe en Lee Mills. En de MC is Last. Dus vanavond eindelijk weer Encore in de Melkweg in Amsterdam. En als je een beetje houdt voor het stevige werk uit eh, België... dat eh, is uh, Charlotte Witte. Die is vanavond in Lofi, dat is op de basisweg in Amsterdam. Begint om 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Charlotte Witte, dat is natuurlijk een stevige techno. En ze doet het niet alleen. Vanavond komt ook Carmen Lisa, Celine en Samo is live aanwezig. Dus voor de fans Charlotte Witte in, in Lofi in Amsterdam. En dat waren even de feestjes. Een beetje de populaire feestjes. Als je nou denkt van, er zat niks voor me tussen. Ik hou van andere feestjes of andere steden dan Amsterdam. Check even de website uh, eh, djguide.nl, want daar worden we door gesponsord. <laughs> ik eh, maak daar gebruik van. En eh, als je meer wil weten over de feestjes, djguide.nl, daar kom je alles tegen. Dan gaan we door met muziek. Dan Ros en T. Markakis. Het Can't Get Enough. You Only on ZFM right now. was muziek van Chazon met Feelings of Love. En daarvoor hoorde je Riverstar, featuring uh, Phoebe Edwards met Love Divine. En ze werd even tijd voor de, eh, de Nightwalk 10. Wel plaatsen erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en natuurlijk op de indoor festivals. Deze week op 10, Chinegro met Nigente. Op 8, Henry Romero met eh, Don't You Want Some More. Op 7, Jonas Blue en Malief met die heerlijke plaat Edge of Desire. Uitgeroepen tot uh, een van de beste platen van 2025. Op 5 deze week Woo met Can't Stop. Op 4 LP Rhythm met Want Somebody. Op 3 deze week Supernova met Velvet Avenue. Op 2 Light uh, Leak met Mambos. En deze week nog steeds op 1 Josh Baker, Paige Cavill en Silva Bumba met Feel This Way. En ik heb andere muziek voor je. Nu op de radio Gino Loops met French Only.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 Jouw warming-up voor jouw zaterdagavond, jouw stapavond waarschijnlijk. En voor de muziek van Mike Newman, Antoine Cortez met Many Times... en daarvoor over Trutopia met Desire. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk Mainstays. Niet getreurd, zometeen DJ Mouse op.